11 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Volgens de democraten in de VS heeft president Trump mogelijk wel degelijk de wet overtreden... door zich te bemoeien met het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Mueller. Op basis van het vandaag verschenen rapport zei minister van Justitie Barr... dat Trump niets verkeerd heeft gedaan. De democraten zien juist bewijs van het tegenovergestelde. Ze willen Mueller horen in het parlement. De kliniek in Den Dolder, waar Michael P. werd behandeld... gaat niet eerder sluiten dan 2025, zoals ook was gepland... heeft minister Dekker gezegd in een gesprek met inwoners van het dorp. Die willen vervroegde sluiting na alle gebeurtenissen rond P., de moordenaar van Anne Faber. Dekker belooft wel dat er in ieder geval dit jaar geen zware gevallen zoals P. meer in de kliniek worden opgenomen. Minister Schouten negeert het Europese pulsvisverbod dat op 1 juni ingaat en geeft een kwart van de vissers tot eind dit jaar een vergunning. Volgens haar moet het onderzoeksprogramma naar vissen met elektrische stroom goed worden afgerond. Wat Brussel daarvan vindt is onduidelijk. Schouten overweegt ook naar het Europese Hof te stappen om het pulsvisverbod van tafel te krijgen. Apeldoorn organiseert toch een openbare herdenking van de aanslag op Koninginnedag in 2009. Het was eerst de bedoeling om alleen een besloten bijeenkomst te houden maar er bleek veel vraag naar een openbaar moment op 30 april. Dan is het tien jaar geleden dat Karstatus met zijn auto op het publiek inreed. Zeven mensen en hij zelf kwamen om het leven. En regisseur Pieter Verhoef is overleden. Naast films en documentaires was hij ook betrokken bij tv-programma's, zoals Jiske Vet. In de jaren 80 won Verhoef een gouden kalf met de film Het teken van het beest. Het waargebeurde verhaal over een Fries die vier agenten doodschoot. Pieter Verhoef is 81 geworden. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder.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 We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. Ik zal eens even de albums erbij pakken. De eerste is van Robert Linton, Adrift in Wonder. En de tweede is eh, geen nieuw album, maar eh, wel weer voor dit programma. Shaman Journey van Greyhawk. En eh, die heeft onlangs een een ander album. nieuw uitgebracht, ja, zo moet ik het zeggen. En deze heeft hij als dank naar mij toegestuurd. Shaman Juni. En uh, is al van de vorige eeuw geloof ik zelfs.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 Trace that experience back to its source. Is there such a thing as an unseen color? or is seeing the activity that brings color into awareness. there's such a thing called an unheard sound or is hearing the activity in consciousness that manifests sound as an experience. Take any of your senses seeing, hearing, tasting, smelling, sensing, knowing. Trace it back to its source. To its source. what we call an experience is an activity of the self manifesting as that experience through attention and intention. But when we mindfully observe the experience, trace it back to its source, color and form as seeing, seeing as an activity in witnessing awareness, and witnessing awareness as the field of all possibilities.